Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Belgische terreurverdachten hebben een tijd lang een topman uit de kernenergiesector in de gaten gehouden. Dat heeft justitie in België ontdekt, schrijft de krant La Dernière Heure. Dat kan er volgens de krant op wijzen dat terroristen van IS een aanval willen plegen op een Europees nucleair doel. De Vlaamse krant De Standaard zegt dat het gaat om een topman van het studiecentrum voor kernenergie in Mol. Ook regeringspartij PvdA wil weten wat het onderhoud van de Gouden Koets kost. Gisteren schreef premier Rutte aan de Tweede Kamer dat de kosten niet openbaar worden. SP en D66 lieten gisteren al weten dat ze zich daar niet bij neerleggen. En de PvdA sluit zich daarbij aan. Op Radio 1 zei Kamerlid Recour dat het al jaren een wens van de Kamer is... om de kosten van het Koninklijk Huis transparanter te maken. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken roept zowel Turkije als de Koerden in het noorden van Syrië op de beschietingen te staken. De gevechten maken het moeilijker om een oplossing te vinden voor het conflict, schrijft Koenders aan de Kamer. Toch is een groot deel van de Kamer bang dat Nederland betrokken raakt bij een oorlog, want Turkije is NAVO-lid en zo dreigt de hele NAVO betrokken te worden bij een oorlog in Syrië. Het treinverkeer op de hoge snelheidslijn is vorig jaar 36 keer stilgelegd vanwege de harde wind in 2014 gebeurde dat nog maar vijf keer, blijkt uit onderzoek van het AD en treinreiziger.nl. Volgens Europese eisen mogen HSL-treinen bij windvlagen boven de 128 km per uur niet rijden. De 36 keer dat het treinverkeer werd stilgelegd leidde tot de uitval van 236 treinen. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de mannen die op tv bordjes omhoog hielden met teksten tegen Feyenoord-keeper Kenneth Vermeer. Toen OM bekijkt of de drie kunnen worden vervolgd voor belediging. Als ze niet eerder met justitie in aanraking zijn geweest, krijgen ze een boete. Het weer, het is zonnig en droog. Het wordt hooguit 5 graden. Komende nacht vriest het 2 tot 5 graden. In het oosten kunnen mistbanken ontstaan.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 Heb jij Spotify afgesloten? Nee, de non-stop eh, links. Kijk. kijk, samen komen er wel uit. Goedemiddag. Ja, dat was even een knopje, een schuifje naar beneden en dan eh, is het probleem opgelost. Ach, het, het, ja, kijk, als je al microfoonvrees hebt van jezelf en... Eh, en, en ja, dan ga je dit in één keer doen. Ja, dan krijg ik gewoon alles door elkaar in. En ja, mijn excuses, eh, luisteraars. Het was mijn fout. Eh, een bruisende fout, dat wel. Het is je vergeven. Ja, echt? Ja. Goedemiddag, luisteraars. En goedemiddag, kijkers. Eh, welkom bij de twee uur vinyljaren. Nou, dat komt Ruud nog een keer. Hier zijn de vinyljaren. Muziek van LP en single tussen 1955 en 1985. Albert-Jan, Van jou de microfoon. Goedemiddag, 17 februari 2016. Tijd 2 uur, iets over de klok van 2 uur. Tijd voor 2 uur, de vinyljaren. Met achter de knoppen mijn eh, collega eh, Willem Bruist. Goedemiddag Willem. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, en, eh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag kijkers. Wat gaan we doen? we gaan deze de vinyljaren en het classic album... wat wij voor u gaan draaien. We gaan terug naar 1981. Wie kan zich dat nog herinneren? Nou, ik wel... En jij ook waarschijnlijk. Ja, dus de tijd had ik nog krullen. Ja. Oké. Mhm. Goed, wat gaan we doen? We gaan eh, eh, terug eh, naar 1981 en wel naar een classic album. Het is een hele bekende en veel verkochte dubbel LP in de jaren. In 1982, het jaar nadat die plaat was uitgebracht... stond hij ook op de nummer 1 lijst van verkochte LP's. En we hebben het over Simon Garfunkel... The Concert in Central Park. Even een kort stukje eh, geschiedenis van beide heren. En wat we gaan doen is, we laten eh, vijf stukken achter elkaar horen... zodat u ook het gevoel krijgt dat u er ook bij was in Central Park... naast al die 500.000 anderen eh, die daar live bij aanwezig waren. Als ik het had geweten was ik er ook heen gegaan, maar ja... Dat ja. Eh, zo'n tijd geleden. Maar nou, goed, nou, wie weet. Wie weet komt het nog. Gelukkig hebben we de LP's nog. <laughs> even, even een stukje geschiedenis van Simon Garfunkel. Tijdens hun middelbare schoolperiode begonnen Simon Garfunkel... met het zingen van liedjes van onder andere de Everly Brothers. In 1956 namen ze de artiestennaam Tom en Jerry aan. Paul Simon als Jerry Landis en Art Garfunkel als Tom Graf. Ze startten daarmee officieel een carrière en kregen een eerste opnamecontract. In 1957 schreven ze voor het eerst eigen teksten en scoorden ze een hit, Hey Girl.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 Doordat hun muziek werd gebruikt als soundtrack voor de film The Graduate... met Dustin Hoffman in de hoofdrol... kwam hun carrière in een stroomversnelling. Met hun rustige, goed in het gehoor liggende en mild maatschappelijke kritische nummers stegen ze in de hitparades. Nummers als The Sound of Silence, Homeward Bound, ze komen allemaal voorbij vanmiddag luisteraars. I Am A Rock, Cathy's Song, April Comes, She Will, a, Hazy Shade of Winter, America, Scarborough Fair, Mrs. Robinson, The Boxers... en uiteraard ook Bridge Over Troubled Water. Zijn nog steeds bij veel mensen bekend. Ze hebben ook een song gewijd aan de beroemde architect Frank Lloyd Wright. Sommige van hun songs hebben de status van evergreens bereikt. Simon en Garfunkel wonnen in vijf Grammy Awards voor hun albums. Het duo ging in 1970 wederom uit elkaar. En na een pauze van 11 jaar, en nu komen we dicht bij 1981... kwamen Paul Simon en Art Garfunkel op 19 september 1981... voor één keer samen voor een optreden in Central Park in New York. Bijna een half miljoen mensen waren aanwezig bij dit memorabele eh, optreden. Nou, daar zijn we dus nu aangekomen aangekomen op 19 september 1981. U moet zich voorstellen, Central Park in New York... compleet afgeladen met 500.000 fans. En midden in Central Park eh, het grote podium... met eh, daarop eh, Simon en Garfunkel. Om u in de sfeer te, te laten en te laten komen van dit geweldige concert... draaien we kant 1 gewoon integraal achter elkaar door. Waardoor we daarna, na kant 1 eh, even een stukje geschiedenis oppakken uit 1981. Wat gebeurde er nog meer dan alleen het concert in het Central Park van Simon Garfunkel? We gaan genieten van Mrs. Robinson, Homeward Bound, America... Me and Julio Down by the Schoolyard... en natuurlijk de klassieker Scarborough Fair. Ik zou zeggen, veel plezier in Central Park, New York 1981. sitting in the railway station, got a ticket for my destination. Mm. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one man escaping home, when my music's playing home, where my love lies waiting silently for. face I see reminds me that I long to be homeward bound. Oh, and I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. songs again. I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound. I wish I was. music's keeping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. now, wish I was. Oh, now, home, where my thoughts escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. silently for me. Well, it's great to do a neighborhood concert. I hope everybody can hear us. I hope that that sound is good. I hope we're blasting Central Park West and Fifth Avenue pretty much away. I just want to thank the police department, the fire department, and the parks commissioner, and Ed Koch, and particularly you know, people that never get recognized for doing uh, for doing good deeds for the city. A group of people that have donated half of their proceeds that they're making tonight. The guys who are selling loose joints are giving the city half of their income tonight. say on saxophone. What a night. God, I thought it might be somewhat uh, crowded, but we uh, seem to have filled the place. Ja, luisteraars, ik moet u even uit de, uit, ja, uit de, hoe moet het zeggen, uit de ban van eh, Central Park halen. Want ja. kant 1 zit erop. Eh, de live registratie uit 1981 tijdens het reunion concert... wat Simon en Garfunkel in september 81 eh, gaven in het Central Park. En uh, u luisterde achtereenvolgens naar Mrs. Robinson... Homeward Bound, America... Me and Julio Down by the Schoolyard en Scarborough Fair. Maar er gebeurde meer in 1981. En wel in januari 1981 werd Griekenland het tiende volwaardige lid van de Europese gemeenschap. De beruchte Yorkshire Ripper werd opgepakt. Hij bracht sinds oktober 1975 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven. Op 5 januari was de eerste uitzending van het Jeugdjournaal. En op 10 januari in El Salvador begint de FMLN een groot offensief. De regering roept de staat van beleg uit. Sinds de machtovername door de junta op 17 oktober 1979... zijn volgens schattingen van de Mensenrechtencommissie van de VN... tenminste 14.000 mensen het slachtoffer geworden van politiek geweld. Alle partijen die linkser zijn dan de Christen-Democratische Partij... maar zelfs de linkervleugel van die partij... moeten hun werk in de illegaliteit doen. Op 16 januari 1981, ondanks waarschuwen van de Volksrepubliek China... laat de Nederlandse regering toch leveringen van twee duikboten aan Taiwan, toe. Ook als de Tweede Kamer zich drie weken lang ertegen uitspreekt. China regeert met bekoeling van de economische betrekkingen... maar tot een echte breuk komt het niet. In Karachi wint de Nederlandse hockeyploeg voor het eerst de Champions Trophy. Ronald Reagan wordt beëdigd als 40ste Amerikaanse president... en op 20 januari het gegijzelde personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran wordt na 444 dagen vrijgelaten. Ze worden via Algiers en Wiesbaden teruggevlogen naar de, eh, Amerikaanse, naar de VS. Een scheepsramp met een passagiersschip in de Javazee eist 443 doden. Op 27 januari breekt brand uit in het ruim waardoor auto's stonden waarin het schip zinkt. De dagboeken van Anne Frank blijken eh, door haar vader eh, Otto Frank... op kritische passages ernstig te zijn ingekort... voordat ze na de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. Op 19 februari 1981 in Nijmegen is het zeer onrustig... als gekraakte panden moeten worden ontruimd... om plaats te maken voor een parkeergarage. Op 23 februari vallen bij de eigenlijke confrontatie... tussen krakers en de politie tientallen gewonden. En op 19 februari de Amerikaanse president Ronald Reagan... presenteert zijn economische programma... waarin de inkomstenbelasting zit op 30, circa 30% omlaag gaat... terwijl op de overheidsuitgaven op defensie na drastisch wordt bezuinigd. Op 21 februari een bomaanslag verwoestte het gebouw van de Amerikaanse propagandazender van Radio Free Europe Radio Liberty in München. Acht mensen raken zwaar gewond. In maart zijn er nog meer aanslagen op instellingen van het Amerikaanse leger in West-Duitsland... in Giesingen, Frankfurt am Main. Mislukte staatsgreep van kolonel Antoni Tejero in Spanje. In Nijmegen komt het tot hevige rellen, eh, rellen tijdens en na de ontruiming van een aantal gekraakte woningen in de Piersonstraat. Het gaat allemaal om een ongewenste parkeergarage die er uiteindelijk niet komt. En op 23 februari de Amsterdamse rederij KNSM gaat op in het Rotterdamse Netloid. De TGV maakt zijn eerste rit en haalt een topsnelheid van 381 km per uur. En op 28 februari Jan Raas wint in België de officieuze eh, openingsrit van het wielerseizoen... de omloop van het volk. En in maart 1981 in de rechtbank in de Duitse Lübeck schiet Marianne Bachmeier de vermoedelijke moordenaar van een zevenjarige dochtertje dood. En op 15 maart mislukte koepoging in Suriname door Wilfred Hocker... een van de 16 sergeanten die een jaar geleden de macht grepen. In Polen beginnen gezamenlijke oefeningen van de strijdkrachten... van het Warschau-pact in het Westen. Ziet men er intimidatie van de vrije vakbond Sol in. De Belgische wielrenner Alfons de Wolven, zegevierde de eerste klassieker van het seizoen Milaan-San Remo... En op 22 maart HGC uit Wassenaar schrijft geschiedenis bij zijn 75-jarig bestaan... door als eerste hockeyclub bij zowel de mannen in 1973 als de vrouwen in 1981... uit te komen in de hoogste afdeling van de Nederlandse hockeycompetitie, de hoofdklasse. En op 26 maart de voormalige Engelse minister van Buitenlandse Zaken David Owen... en drie andere politici die de Labour-partij de rug hebben toegekeerd... richten de Sociaal-Democratische Partij op. De partij moet gaan fungeren als alternatief voor het conservatieven en de socialisten. En op 30 maart 1981, de pas geïnstalleerde nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan... wordt in Washington D.C. door de op dat moment 25-jarige student John Hickney Jr. neergeschoten... en raakt zwaar gewond. De woordvoerder van de president, James Bradley, raakt zwaar gewond en zal verlamd blijven. De aanslagpleger wordt geestesziek bevonden en opgenomen in een psychiatrische inrichting. Tot zover de eerste drie maanden van 1981. Terug naar september 81. Terug naar Central Park, New York. We gaan eh, door met kant 2 van deze prachtige dubbel LP. En je zou bijna zeggen, het is gewoon, eh, ja, het, is vinyl, maar de krassen vallen erg mee. Maar ja, er komen nog wel een paar ernstige krasjes. We gaan eh, naar kant 2. u gaat luisteren naar allereerst April Comes You Will... Wake Up Little Susie, Still Crazy After All These Years... American Tune en Late in the Evening. Terug naar september 1981, terug naar Central Park, New York. Wake up, little Susie. Wake up, little Susie. Well, I told your mama that you'd be in by ten. Well, Susie, baby, looks like we goofed again. Wake up, little Susie. Wake up, little Susie. We gotta go Wake up, little Susie. Wake up. The wasn't so hot. It didn't have much of a plot. We fell asleep. Our Our reputation is shot. Wake up. about some old times And we drank ourselves some beer Still crazy after all on fire we halen nu even uit de droom. Want u luisterde eh, naar April Comes She Will... Wake Up Little Susie and Still Crazy After All These Years. En terwijl u daar van het live concert genoot... hadden wij even werkoverleg. En doen we nu in april, mei en juni van het jaar 1981. Het jaar waarin dit, deze LP in september werd opgenomen. April 1981, Bernard Hinault zegeviert in de Amstel Gold Race... In de Libanese hoofdstad Beirut breken zware gevechten uit sinds 1978. Ze gaan tussen Syrische troepen en rechtse christelijke milities. In de hoofdzakelijk door Albanese bewoonde Joegoslavische provincie Kosovo... wordt de noodtoestand uitgeroepen. De Albanese strijden al geruime tijd voor autonomie... die de centrale regering evenwel niet bereid is te verlenen. Henny Kuiper wint de wielerklassieker de Ronde van Vlaanderen. En Jan Raas is de snelste in de semi-wielerklassieker eh, Gent-Wevelgem. De Brown Bomber, de Amerikaanse bokser Joe Louis... die in 1937 tot 1949 wereldkampioen in het zwaargewicht was... overlijdt op 66-jarige leeftijd. Vooral zijn gevecht tegen de Duitser Max Schmeling in 1938 is onvergetelijk. Niet in de laatste plaats vanwege de verwerpelijke rassentheorieën van Adolf Hitler... die Lewis al in de eerste ronde door een knock-out zeer ontkrachtte. Het ruimteveer Columbia is voor de eerste space shuttle... die in een baan rond de aarde vliegt. Bij de terugkeer op het hoogste niveau... het wereldkampioenschap ijshockey voor A-landen in Zweden... verliest de Nederlandse ploeg met 10-1 van de latere kampioen Sovjet-Unie. Tien dagen na zijn zege in de Amsterdam Gold Race... wint Bernard Hinault de wielerklassieker in eh, die berucht is om zijn kasseienstroken Parijs-Roubaix. In het ziekenhuis van Hamburg sterft de gevangene Rote Armee-fractionlid Sigrid Deboes... aan de gevolgen van zijn hongerstaking tegen de omstandigheden van zijn gevangenschap. Rellen en aanslagen in diverse Duitse steden zijn het gevolg. Anderzijds beëindigen 25 hongerstakers hun actie. Jozef Fuchs uit Zwitserland triomfeert in de wielerklassieker Luiken Bastenaken Luik... en op 25 april 1981 bij het wereldkampioenschap ijshockey in Zweden... degradeert de herintreden Nederlandse ijshockeyploeg naar de B-pool... na een nederlaag in, nederlaag in de afsluitend duel van de verliezende, eh, verliezersgroep tegen West-Duitsland 12-6... En bij verkiezingen in Zuid-Afrika waarbij alleen blanken stemgerechtigd zijn... handhaaft de, Nationale Partij zijn leidende rol, ondanks stemmenverlies. De regering verklaart te zullen vasthouden aan een politiek van apartheid. Gaan we naar mei 1981. De Verenigde Staten verbreken de diplomatieke, diplomatieke betrekkingen met Libië. En Japan verplicht zich vrijwillig om de export van auto's naar de VS te beperken. Een overeenkomstige wens van de Europese gemeenschap wordt in juni gehonoreerd. Op 10 april in Frankrijk kiest men voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog... een socialist tot president, François Mitterrand. Bij de parlementsverkiezingen van 21 juni... weten de socialisten samen met de links links-liberalen de absolute meerderheid te behalen. Premier Pierre Mauroy neemt ook de vier communistische ministers op in zijn kabinet. Op 22 mei 1981, FC Utrecht speelt de laatste voetbalwedstrijd... van in het oude stadion de Galgenwaard. Supporters nemen souvenirs mee naar huis en slopen daarvoor het halve stadion. In Engeland wordt moordenaar Peter Scoffcliffe... beter bekend als de Yorkshire Ripper... tot levenslang veroordeeld voor 13 moorden. De president van Bangladesh, Tsuam Rahman... wordt in de stad Chittagong vermoord door opstandige militairen... en op 31 mei 1981... De, de twee laatste delen van de Schiphollijn worden officieel geopend. Schiphol-Leiden en Amsterdam-Zuid, Amsterdam-Rai. de treinen gaan rijden vanaf 1 juni. Gaan we naar juni 1981... Israëlische jets bombarderen de Iraakse reactor Ozikrak. De stad Golfbar in Iran wordt met de grond gelijk gemaakt... door een aardbeving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Er vallen meer dan duizend doden. En op 22 juni 1981, nadat de Iraaks, Iraanse parlementspresident Banir Sadr... die geen dictatuur van de geestelijkheid wil, uit zijn ambt gezet. En er wordt een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Banir Sadr duikt onder en ziet kans naar Frankrijk te vluchten... Zes dagen later komen met bomaanslagen op het hoofdkwartier van de, regering, van de regerende Islamitische Revolutionaire Partij 72 mensen om het leven. Onder de doden is IRP-leider Ayatollah Ben Resti de tweede man van dat land. Lid van de waarnemend presidentiële raad en hoofd van de openbare revolutionaire gerechtshof. Ze was de eerste Zweedse filmster en een beroemd zangeres. Tsara Leander overlijdt op 74-jarige leeftijd. En op 28 juni 1981 de 45e naoorlogse regering in Italië... wordt voor het eerst geleid door een politicus die geen lid is van de DC. De Christendemocratische Partij premier Giovanni Spadolin... behoort tot de kleinere republikeinse coalitiepartij, de PRI. Tot zover het eerste halfjaar 1981. Eh, terug naar september 81, terug naar het Central Park... terug naar het live concert van Simon Garfunkel. U hebt nog twee nummers te goed van kant 2. Allereerst American Tune en Late in the Evening. don't know a dream that's not been shattered or driven to its knees. But it's all. I wonder what's gone wrong. And I dreamed I was dying. I dreamed that my soul rose unexpectedly and looking back down at me smiled paradise finds. And high up above, my eyes could clearly see the Statue of Liberty sailing away to sea. And I dreamed I was flying. But we come on the ship they call. come on the ship that sails. 19 september 1981. Simon Garfunkel live in Central Park, New York. Een technisch verhaaltje nog even, dat is een anekdote. In het begin eh, toen, eh, van het concert was, was alles nog niet helemaal goed ingeregeld. Omdat om Central Park heen staan natuurlijk allemaal van die skyscrapers. En eh, dat, dat hoor je, dus als je het niet weet dan hoor je het eigenlijk niet. Maar het is dus wel zo dat op een gegeven moment weerkaatste die muziek tegen die hoge sky, eh, skyboxen aan, om het zo maar eens te zeggen. Tegen al die hoge flats. Waardoor ze dus tijdens de eerste twee nummers de zaak nog moesten eh, herinregelen, om het zo maar te zeggen. Maar het zal u ontgaan zijn, maar het is maar een kleine anekdote. Uiteraard doen het niet alleen eh, Simon en Garfunkel verzorgen dit concert... maar ze doen het samen met uh, on drums Steve Gadd en Grady Tate... op gitaar Paul Simon, uiteraard David Brown en Peter Carr... bas Anthony Jackson, keyboard Richard T, synthesizer Rob Monsney... En op trumpets John Gatchell en John Eckert. Saxofoon Dave Fontana en Gary Newwood. En het is dat het vinyl is, maar je, je, hoort het niet of nauwelijks. Dus dat is nog even, maar dat komt, dat voor de tweede uur wordt het iets anders hoor. Want er staan een paar nummers op die wat vaker gedraaid zijn. Uiteraard, eh, kijk, het grappige is... Kijk, uh, Art Garfunkel die, die stond onder contract bij CBS. En Paul Simon stond onder contract bij Warner Bros. En in principe mag je dan nooit samen optreden. Maar voor dit concert hebben die beide platenmaatschappijen hun fiat daarvoor gegeven. Goed, nog één nummer te gaan eh, voor de klok van drieën. En dan, eh, dan gaan we naar eh, reclame, nieuws en reclame. En dan gaan we door met het volgvolg van het, klassieke, van het concert van Simon Garfunkel. De Concert in Central Park. Een prachtige dubbel LP. die in 1982 de meest verkochte dubbel LP was van dat jaar. En er staan natuurlijk ook geweldige bijlagen bij... met prachtige foto's van het overvolle Central Park. Meer dan 500.000 mensen kwamen daarbij één... om getuige te zijn van dit prachtige concert. We gaan nog eh, naar één nummer draaien, eh, luisteren... alvorens we de klok van drie uur gaan bereiken. En dat is Late in the Evening. Het American Tune hoorde u zo net, zojuist.